Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Artsen zonder grenzen trekt zich terug uit Gaza-stad. De hulporganisatie zegt dat de veiligheidssituatie voor het personeel snel verslechtert. Het Israëlische leger zou zijn opgerukt tot minder dan een kilometer afstand van hun klinieken. Artsen zonder grenzen zegt dat het terugtrekken het laatste was wat ze wilden doen... omdat de behoefte aan medische hulp enorm is. NOCNSF zegt dat sommige sportbonden goed moeten afwegen of transvrouwen mogen deelnemen aan de topsport bij de vrouwen. De sportkoepel deed drie jaar lang onderzoek en concludeert dat transvrouwen na transitie een prestatievoordeel houden. NOCNSF geeft geen eenduidig antwoord op de vraag of transvrouwen mogen deelnemen in de topsport bij de vrouwen. Een Amerikaan heeft op televisie toegegeven dat hij acht jaar geleden zijn ouders heeft vermoord. De man zegt dat hij hen daarna heeft begraven in de achtertuin van hun huis in de staat New York. De lichamen waren een dag eerder al gevonden. De politie was naar het huis gegaan omdat de bewoners uitkeringen kregen... terwijl ze al jaren niet meer gezien waren. De zoon had zelf contact opgenomen met een lokale nieuwszender... en omschreef de moord als dood voor twee bejaarde zieke ouders. De Amerikaan is vlak na het interview gearresteerd. In de Eredivisie heeft FC Twente gewonnen van Fortuna Sittard. In Enschede werd het 3-2. Twente stond voor rust al voor en kon de marge in de 78 minuut te verruimen met de 3-1 van invaller Thomas van der Belt. In blessuretijd wist Fortuna toch nog een keer te scoren. FC Twente staat nu op de zesde plaats met evenveel punten... maar een beter doelsaldo dan Fortuna dat zevende staat. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 10.